9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorige maand zijn 334 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 75 meer dan een maand eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat vooral om bedrijven in de handel. Meerdere ondernemers zeggen dat ze weinig reserves hadden... en dat de coronacrisis het laatste zetje heeft gegeven. Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16... kunnen daarvoor twee jaar cel krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Het voorstel is onderdeel van een groter plan van de minister... om de zedenwetgeving te moderniseren. De straffen gaan omhoog en gaan ook gelden voor online misdrijven. Het was al bekend dat alle seks tegen de wil van de ander strafbaar wordt. Ook vallen een aantal vormen van aanranding voortaan onder verkrachting. Koninklijke Horeca Nederland heeft richtlijnen opgesteld... waar kroegen en restaurants aan moeten voldoen... als ze op 1 juni de deuren weer openen. Volgens de richtlijnen kun je met maximaal vier mensen aan een tafel of aan de bar zitten. Voor grotere gezinnen wordt een uitzondering gemaakt. Gasten moeten bij binnenkomst hun handen wassen of handgel gebruiken... en er wordt een controlegesprek gevoerd, net zoals bij de kapper dat gebeurt. Het was al bekend dat reserveren verplicht wordt en dat er afstand moet worden gehouden. Sebastian Vettel vertrekt na dit jaar bij Ferrari, melden diverse media. De 32-jarige Duitse coureur en het Formule 1-team zijn het niet eens geworden over een nieuw contract. Vettel rijdt al vijf jaar voor Ferrari, maar werd in die auto nooit wereldkampioen. Toen hij nog bij Red Bull Racing reed, won hij tussen 2010 en 2013 vier keer op rij de wereldtitel.